uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een kwad is op de A2 bij Den Bosch een man omgekomen. De motor met drie of vier wielen sloeg bij de Maasbrug over de kop. Een andere man die erop zat is zwaar gewond. Omdat een traumahelikopter moest landen is het verkeer in beide richtingen stilgelegd. Rijkswaterstaat verwacht dat de A2 in de richting Utrecht nog uren afgesloten zal blijven. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren... Ook is niet bekend om wat voor kwad het gaat en of het voertuig op de snelweg mocht komen. Bij een treinongeluk in Turkije zijn zeker 10 doden en 73 gewonden gevallen, melden Turkse media. Het ongeluk gebeurde in het noordwesten van het land. De trein met 360 inzittenden ontspoorde, vermoedelijk door een aardverschuiving als gevolg van zware regenval. Vijf van de zes wagons liggen naast het spoor. Hoe de gewonden eraan toe zijn is niet bekend. Het dodental door de overstromingen in Japan is opgelopen tot 85. Zeker 58 mensen worden nog vermist. Sinds donderdag stortregent het onafgebroken in het zuidwesten van Japan. Door de overstromingen en aardverschuivingen zijn honderden huizen verwoest. Inmiddels zijn 1,6 miljoen mensen geëvacueerd. De verwachting is dat de regen ook de komende dagen nog aanhoudt in Japan. In Thailand zitten nog acht jongens en hun voetbaltrainer vast in de ondergelopen grot. Duikers hebben al vier jongens naar buiten geloodst. Het was een zware tocht van vier kilometer lang, maar het gaat goed met ze. De operatie gaat morgen verder. De coach van de jongens heeft al aangegeven dat hij als laatste gered wil worden. Hij voelt zich verantwoordelijk omdat hij de jongens meenam de grot in. Bovendien is hij ernstig verzwakt omdat hij al het eten bewaarde voor de jongens. Die kregen in de grot meditatieles van hun coach... zodat ze niet in paniek zouden raken. Het weer, opklaringen bij minima tussen de 10 en 14 graden. Morgen veel bewolking bij zo'n 22 graden. Dinsdag iets minder warm en lokaal kan er een bui vallen. Vanaf woensdag weer geregeld zon bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Bij een ongeluk met een kwad is op de A2 bij Den Bosch een man omgekomen. De motor met drie of vier wielen sloeg bij de Maasbrug over de kop. Een andere man die erop zat is zwaar gewond omdat een traumahelikopter moest landen is het verkeer in beide richtingen stilgelegd. Rijkswaterstaat verwacht dat de A2 in de richting Utrecht nog uren afgesloten zal blijven. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Ook is niet bekend om wat voor kwad het gaat en of het voertuig op de snelweg mocht komen. Bij een treinongeluk in Turkije zijn zeker 10 doden en 73 gewonden gevallen, melden Turkse media. Het ongeluk gebeurde in het noordwesten van het land. De trein met 360 inzittenden ontspoorde vermoedelijk door een aardverschuiving als gevolg van zware regenval. Vijf van de zes wagons liggen naast het spoor. Hoe de gewonden eraan toe zijn is niet bekend. Het dodental door de overstromingen in Japan is opgelopen tot 85. Zeker 58 mensen worden nog vermist. Sinds donderdag regent het onafgebroken in het zuidwesten van Japan. Door de overstromingen en aardverschuivingen zijn honderden huizen verwoest. Inmiddels zijn 1,6 miljoen mensen geëvacueerd... De verwachting is dat de regen ook de komende dagen nog aanhoudt in Japan. In Thailand zitten nog acht jongens en hun voetbaltrainer vast in de ondergelopen grot. Duikers hebben al vier jongens naar buiten geloodst. Het was een zware tocht van vier kilometer lang, maar het gaat goed met ze. De operatie gaat morgen verder. De coach van de jongens heeft al aangegeven dat hij als laatste gered wil worden. Hij voelt zich verantwoordelijk omdat hij de jongens meenam de grot in. Bovendien is hij ernstig verzwakt omdat hij al het eten bewaarde voor de jongens. Die kregen in de god meditatieles van hun coach, zodat ze niet in paniek zouden raken. Het weer, opklaringen bij minima tussen de 10 en 14 graden. Morgen veel bewolking bij zo'n 22 graden. Dinsdag iets minder warm en lokaal kan er een bui vallen. Vanaf woensdag weer geregeld zon bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.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 De motor met drie of vier wielen sloeg bij de Maasbrug over de kop. Een andere man die erop zat is zwaar gewond omdat een traumahelikopter moest landen is het verkeer in beide richtingen stilgelegd. Rijkswaterstaat verwacht dat de A2 in de richting Utrecht nog uren afgesloten zal blijven. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Ook is niet bekend om wat voor kwad het gaat en of het voertuig op de snelweg mocht komen. Bij een treinongeluk in Turkije zijn zeker 10 doden en 73 gewonden gevallen, melden Turkse media. Het ongeluk gebeurde in het noordwesten van het land. De trein met 360 inzittenden ontspoorde vermoedelijk door een aardverschuiving als gevolg van zware regenval. Vijf van de zes wagons liggen naast het spoor. Hoe de gewonden eraan toe zijn is niet bekend. Het dodental door de overstromingen in Japan is opgelopen tot 85. Zeker 58 mensen worden nog vermist. Sinds donderdag regent het onafgebroken in het zuidwesten van Japan. Door de overstromingen en aardverschuivingen zijn honderden huizen verwoest. Inmiddels zijn 1,6 miljoen mensen geëvacueerd... De verwachting is dat de regen ook de komende dagen nog aanhoudt in Japan. In Thailand zitten nog acht jongens en hun voetbaltrainer vast in de ondergelopen grot. Duikers hebben al vier jongens naar buiten geloodst. Het was een zware tocht van vier kilometer lang, maar het gaat goed met ze. De operatie gaat morgen verder. De coach van de jongens heeft al aangegeven dat hij als laatste gered wil worden. Hij voelt zich verantwoordelijk omdat hij de jongens meenam de grot in. Bovendien is hij ernstig verzwakt omdat hij al het eten bewaarde voor de jongens. Die kregen in de God meditatieles van hun coach, zodat ze niet in paniek zouden raken. Het weer, opklaringen bij minima tussen de 10 en 14 graden. Morgen veel bewolking bij zo'n 22 graden. Dinsdag iets minder warm en lokaal kan er een bui vallen.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 De motor met drie of vier wielen sloeg bij de Maasbrug over de kop. Een andere man die erop zat is zwaar gewond omdat een traumahelikopter moest landen is het verkeer in beide richtingen stilgelegd. Rijkswaterstaat verwacht dat de A2 in de richting Utrecht nog uren afgesloten zal blijven. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Ook is niet bekend om wat voor kwad het gaat en of het voertuig op de snelweg mocht komen. Bij een treinongeluk in Turkije zijn zeker 10 doden en 73 gewonden gevallen, melden Turkse media. Het ongeluk gebeurde in het noordwesten van het land. De trein met 360 inzittenden ontspoorde... vermoedelijk door een aardverschuiving als gevolg van zware regenval. Vijf van de zes wagons liggen naast het spoor. Hoe de gewonden eraan toe zijn is niet bekend. Het dodental door de overstromingen in Japan is opgelopen tot 85. Zeker 58 mensen worden nog vermist. Sinds donderdag stortregent het onafgebroken in het zuidwesten van Japan. Door de overstromingen en aardverschuivingen zijn honderden huizen verwoest. Inmiddels zijn 1,6 miljoen mensen geëvacueerd. De verwachting is dat de regen ook de komende dagen nog aanhoudt in Japan. In Thailand zitten nog acht jongens en hun voetbaltrainer vast in de ondergelopen grot. Duikers hebben al vier jongens naar buiten geloodst. Het was een zware tocht van vier kilometer lang, maar het gaat goed met ze. De operatie gaat morgen verder. De coach van de jongens heeft al aangegeven dat hij als laatste gered wil worden. Hij voelt zich verantwoordelijk omdat hij de jongens meenam de grot in. Bovendien is hij ernstig verzwakt omdat hij al het eten bewaarde voor de jongens. Die kregen in de god meditatieles van hun coach... zodat ze niet in paniek zouden raken. Het weer, opklaringen bij minima tussen de 10 en 14 graden. Morgen veel bewolking bij zo'n 22 graden. Dinsdag iets minder warm en lokaal kan er een bui vallen.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 De motor met drie of vier wielen sloeg bij de Maasbrug over de kop. Een andere man die erop zat is zwaar gewond omdat een traumahelikopter moest landen is het verkeer in beide richtingen stilgelegd. Rijkswaterstaat verwacht dat de A2 in de richting Utrecht nog uren afgesloten zal blijven. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Ook is niet bekend om wat voor kwad het gaat en of het voertuig op de snelweg mocht komen. Bij een treinongeluk in Turkije zijn zeker 10 doden en 73 gewonden gevallen, melden Turkse media. Het ongeluk gebeurde in het noordwesten van het land. De trein met 360 inzittenden ontspoorde vermoedelijk door een aardverschuiving als gevolg van zware regenval. Vijf van de zes wagons liggen naast het spoor. Hoe de gewonden eraan toe zijn is niet bekend. Het dodental door de overstromingen in Japan is opgelopen tot 85. Zeker 58 mensen worden nog vermist. Sinds donderdag stortregent het onafgebroken in het zuidwesten van Japan. Door de overstromingen en aardverschuivingen zijn honderden huizen verwoest. Inmiddels zijn 1,6 miljoen mensen geëvacueerd... De verwachting is dat de regen ook de komende dagen nog aanhoudt in Japan. In Thailand zitten nog acht jongens en hun voetbaltrainer vast in de ondergelopen grot. Duikers hebben al vier jongens naar buiten geloodst. Het was een zware tocht van vier kilometer lang, maar het gaat goed met ze. De operatie gaat morgen verder. De coach van de jongens heeft al aangegeven dat hij als laatste gered wil worden. Hij voelt zich verantwoordelijk omdat hij de jongens meenam de grot in. Bovendien is hij ernstig verzwakt omdat hij al het eten bewaarde voor de jongens. Die kregen in de god meditatieles van hun coach, zodat ze niet in paniek zouden raken. Het weer, opklaringen bij minima tussen de 10 en 14 graden. Morgen veel bewolking bij zo'n 22 graden. Dinsdag iets minder warm en lokaal kan er een bui vallen.